Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Uvalde in Texas is de lokale politiechef ontslagen... vanwege zijn optreden bij de dodelijke schietpartij eind mei op een basisschool. Daarbij kwamen 19 jonge kinderen en twee leraren om het leven. De politiechef kreeg veel kritiek omdat agenten te laat ingrepen. Daardoor kon de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. De politiechef is ontslagen door de directie van de basisschool. Voor de tweede nacht op rij slapen 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt het COA tegen RTV Noord. Zoveel buitenslapers waren er nog niet eerder in Ter Apel. Begin deze week sliepen er nog zo'n 400 mensen in de open lucht. Afgelopen dag bepaalde de veiligheidsregio dat er vanwege de veiligheid geen tentjes meer mogen staan bij het aanmeldcentrum. De weduwe van de verongelukte Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant... krijgt een schadevergoeding van 16 miljoen dollar vanwege foto's van na de crash. Dat heeft een jury in Los Angeles bepaald. Bryant en zijn 13-jarige dochter kwamen begin 2020 met zeven anderen om het leven door een helikopterongeluk. Hulpverleners maakten foto's van hun lichamen en stuurden die naar collega's. De lokale overheid moet nu een schadevergoeding betalen. De weduwe van Brian zei dat ze elke dag bang is dat zij zelf of haar dochters de foto's op sociale media tegenkomen. PSV heeft zich weer niet geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De club uit Eindhoven verloor in de play-offs thuis met 1-0 van de Rangers uit Schotland. De wedstrijd in Glasgow was geëindigd in een 2-2 gelijkspel. PSV speelt daardoor dit seizoen in de Europa League. De Eindhovenaren plaatsen zich vier jaar geleden voor het laatst voor de Champions League. Het weer. De temperatuur daalt naar 17 tot 20 graden. In de steden is het nog wat warmer. Overdag zonnig en droog en 29 tot 35 graden. In de loop van de middag draait de wind en daalt de temperatuur. Vrijdag buien met lokaal kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. sound jouw keuze ZFM. Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt. Maar je durft ook niet te vragen om niemand die dat doet. Geluk zit binnenin maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart.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 kennen de slags, we kennen van villa. Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in mabella, Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, ik en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend. of als ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella zet het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij ben je terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella op mijn rella, op mijn rella, Oh, op mijn rella, Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van die Move, die is Ze dus komen naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in training, skin, expressie, maar bij ja. Ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Fella. Ik had die regen druk, op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella op mijn ambarella, ella.